Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De mensen die jarenlang tijdens een reïntegratieproject in Tilburg... met de kankerverwekkende chroom-6-verf werkten... willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze afgelopen avond op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro, maar noemen dat bedrag een belediging... en denken aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro... De getroffenen zaten in de bijstand en schuurden tussen 2004 en 2012 museumtreinen. Bij een dochterondernemer van de NS was al bekend dat er met schadelijke stoffen werd gewerkt. De top van het kerkgenootschap de Southern Baptist Convention in de VS heeft een hervorming beloofd na onthullingen over seksueel misbruik. Twee kranten onthulden dat sinds 1998 ruim 380 geestelijke en vrijwilligers van misbruik zijn beschuldigd. Ze zouden ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zeggen dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd... en dat klachten onder de pet zijn gehouden. De Southern Baptist Convention is met ruim 15 miljoen leden... een van de grootste kerkgenootschappen in de VS. De 800 leerlingen van het Vossius Gymnasium in Amsterdam... zijn de komende dag allemaal vrij vanwege een brand. Die woedde in een zijvleugel waarin onder meer een kantine zit. Er is niemand gewond geraakt... De rector van het Vosius zegt dat de komende dag de schade wordt opgenomen... en begonnen wordt met de grote schoonmaak. Hij weet nog niet of de leerlingen woensdag wel weer naar school kunnen. Aaron Ramsey wordt de best betaalde Britse voetballer ooit. In de zomer verhuist hij transfervrij van Arsenal naar Juventus. En daar gaat hij bijna een half miljoen euro verdienen per week. Ook krijgt hij 3,7 miljoen euro tekengeld. De 28-jarige Ramsey, die uit Wales komt, speelde 11 jaar bij Arsenal in de Premier League. Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot net boven het vriespunt. De komende dag veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door.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 Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, to. when <laughs> you gotta date dicks for, she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off for Insta rude boy. She call me slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. Just cause the girls got then don't have your eye on her like Deli Alley. See the footwear, man, it ain't too shabby. Got a ting older than me, calling me daddy. Girl, calm down, it will be okay. Pulled up in a German in EO way. Them girls see the boy and get mad. Would have thought it was a picture from Tion Wayne. Big back, had to grab it like that. Gotta grab my Snapchat quick and snap it like that. Big 35, grabbing chicks like Barney. Slow down, stop catting like that. Big Gal on the boy, that's Kitty. No, I love an East African, that's Kitty. VVS chain on my neck, that's Kitty. I'm the rated legend, that's Kitty. Better than she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta date dicks for, she broke my heart. When you taking the ball, man? I don't care if she's making peace, I made pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. We be getting points like a free throw. Dead girl trying to get the D, no. See man and gal get to winking. Waiting there, hold up, bro, what you drinking? Oh, just chill, bro, it's juice I'm sipping. Underage, but I still be whipping. It's Trizzy and Cadet Cadet. We flip beast. don't forget, forget, don't forget, forget about me. Who's next up? Yeah, you know about me. I don't need no prop boys surrounding me. It's Trizzy and Cadet Cadet. Forget, forget. Why you trying to give me advice, bro? Try and mess by your eyes, though. You should be on some big man things. You should be looking for shit. She looking better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta take dicks for, uh, she broke my heart. When you taking the <laughs> for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl up an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. is het ritme van de winter. the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire.